9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft een miljoenenschikking getroffen met ING. Volgens het OM is de bank nalatig geweest bij het voorkomen van witwassen. De bank is verplicht verdachte transacties te melden... maar klanten konden tussen 2010 en 2016 ongestoord hun gang gaan. In die periode zijn rekeningen van klanten gebruikt... bij het witwassen van miljoenen euro's. ING moet 775 miljoen euro betalen. Dat bedrag bestaat uit een boete van 675 miljoen... en een terugbetaling van 100 miljoen euro. In Almelo is een grote politieactie bezig. Ruim 450 agenten, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst... zijn bezig met de ontmanteling van een groot crimineel netwerk. Volgens de burgemeester van Almelo hield dat netwerk zich bezig met witwassen en fraude. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Wetenschappelijke artikelen die met publiek geld zijn betaald... moeten gratis worden voor iedereen. Nu staan ze soms alleen in vaktijdschriften of op websites... waarvoor moet worden betaald. Vanaf 2020 mogen met belastinggeld betaalde wetenschappers... alleen nog maar publiceren in tijdschriften... die hun inhoud vrij beschikbaar stellen. Dat hebben internationale financiers van onderzoek besloten... waaronder de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. In Afghanistan is Jalaluddin Haqqani, de oprichter van het Haqqani-terreurnetwerk, overleden. Eerder gingen er al geruchten dat hij dood was, maar nu heeft de Taliban het ook gemeld. De Haqqani-groep en de Taliban werken nauw samen. Haqqani overleed gisteren na een lang ziekbed. Zijn netwerk is verantwoordelijk voor ontvoeringen en aanslagen op Afghaanse militairen en op NAVO-troepen. Roger Federer is uitgeschakeld op de US Open. De Zwitser verloor in vier sets van de Australiër John Millman met 6-3, 5 en nog eens 67.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 I'm the one that she searched for. It was hard to believe. She wants California. to you. All those things are nice, but it's not why I'm here. I will wipe away your tears simply by just loving you. Beverly Hills, baby. Now I want everybody in the dance floor to just shake it. Man, I want you to get down. Cause we hot tonight, baby. We on fire. Now tell these cats where you from. She's Miss California. Hottest thing in West LA.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 Another day. Staring out of my window. Thinking about tomorrow. Wishing things were clear. No need to run. make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you.